uur. Terreurgroep IS probeert steeds vaker jongeren op Syrië te vechten... maar om in eigen land zoveel mogelijk mensen te doden. Het OM in België zegt dat er in de afgelopen maanden... een stuk of tien jongeren zijn geronseld. Hoeveel dat er eerder waren is niet duidelijk. Het gaat om jongens en meisjes van 16 of 17 jaar. De kinderen worden via sociale media benaderd. En daarbij wordt vooral de app Telegram gebruikt. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten binnenkort op bezoek bij de Delta werken of praten met mensen van homo-belangenorganisatie COC. Het kabinet begint dit najaar een proefproject om nieuwkomers te laten kennismaken met de Nederlandse normen en waarden. Er moeten onder meer excursies komen naar een typisch Nederlands museum. En ook moeten nieuwkomers in gesprek met mensen die inzicht kunnen geven in de Nederlandse ideeën over bijvoorbeeld vrouwenemancipatie en seksuele geaardheid. Het project is nog niet helemaal uitgewerkt. Universitaire ziekenhuizen doen te weinig onderzoek naar veel voorkomende ziekten en preventie. Ze richten zich te veel op fundamentele en medisch-specialistische onderwerpen. Dat meldt de Volkskrant op basis van een rapport van de Gezondheidsraad over het onderzoek in de UMC's. Sluit nu volgens de Raad niet goed aan bij maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de betaalbaarheid van de zorg. Onderzoekers zouden zich vaker bezig moeten houden met praktische, alledaagse problemen waar huisartsen en eh, wijkverpleegkundigen tegenaan lopen, vindt de Gezondheidsraad. Apple heeft tientallen apps voor casino's en sportwedstrijden uit de App Store verwijderd. Dat gebeurt op verzoek van de kansspelautoriteit. Het gaat om apps van bedrijven als Unibet en Bwin. Die gokbedrijven mogen volgens de huidige wetgeving niet actief zijn in Nederland. Het weer, vandaag veel bewolking op de Wadden in het zuidoosten.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 En verderop bij Vianen 9 kilometer door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Gebeurde ook een ongeluk op de A6 van Lelystad naar Muiden. Daar zijn geen rijstroken dicht, maar er staat wel een flinke file tussen Lelystad en Almere Buiten-Oost 6 kilometer. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 2 kilometer. A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3. Op de A27 van Utrecht naar Almere 4 kilometer bij Hilversum. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant van de vangrail, dus richting Utrecht.